Twee uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De parlementsverkiezingen in Moldavië zijn een nek-aan-nek-race tussen westerse en Russisch georiënteerde partijen. De helft van de stem is geteld. Eerst leek het erop dat twee pro-Russische partijen zouden gaan winnen, maar later stonden pro-Europese liberalen op voorsprong. De regerende liberaal-democratische partij heeft afgelopen zomer een handelsovereenkomst met de EU gesloten. En daarop kwam Rusland met een importverbod voor Moldavische wijn, fruit, groenten en vlees. Moldavië ligt tussen Roemenië, Roemenië en Oekraïne. De vroegere Sovjet-Republiek heeft een kleine 4 miljoen inwoners. Paus Franciscus heeft aan het eind van zijn bezoek aan Turkije ervoor gewaarschuwd dat de islam niet gelijkgesteld moet worden met geweld. Hij zei dat hij begrijpt dat moslims zich beledigd voelen als mensen in het Westen hun godsdienst automatisch met terreurdaden in verband brengen. De paus riep daarbij moslimleiders op om zich harder uit te spreken tegen extremisten die religie aanwenden om hun daden te rechtvaardigen. Tijdens zijn driedaags bezoek aan Turkije heeft Franciscus verschillende keren islamitische staat veroordeeld. De katholieke leider zei de afgelopen dag in een mis dat IS een zware zonde begaat tegen God. En hij riep op tot een dialoog tussen moslims en christenen. In Hongkong zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen duizenden betogers en de politie. Zeker 18 demonstranten zijn aangehouden. De demonstranten bestormden het zakencentrum van de stad. Toen de politie hen sommeerde weg te gaan, vielen de demonstranten de politie aan. Honderden agenten sloegen de menigte daarna met de wapenstok uiteen. Veel demonstranten zouden zware hoofdwonden hebben opgelopen. Ook de afgelopen maanden waren er in Hongkong vaak botsingen tussen betogers en politie. De demonstranten eisen meer democratie en ze zijn tegen de politiek politieke hervormingen die Peking wil doorvoeren. Dan nog het weer. Eerst nog wat lichte regen. Later vannacht droog met temperaturen boven nul. Alleen als het opklaart kan lichte vorst voorkomen. De wind neemt toe tot kracht 5 of 6 op de Wadden. Overdag meest bewolkt en met 4 graden vrij koud.